met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft de noodtoestand in Texas uitgeroepen. Die staat heeft al dagenlang te maken met grote problemen door extreem winterweer. Door de kou zijn enkele tientallen mensen om het leven gekomen. Inmiddels is de vrieskou voorbij in Texas en hebben veel mensen weer stroom thuis. Maar er zijn nog altijd problemen met de watervoorziening. Ook wordt er gehamsterd waardoor winkels leeg raken. In Meers in Limburg zijn twee mensen licht gewond geraakt... door stukken metaal die van een vrachtvliegtuig afkomstig waren. Een van de motoren van de Boeing 747 vloog kort na het opstijgen in Maastricht in brand... en verloor daarbij stukken van de turbinebladen. Een vrouw liep daardoor een hoofdwond op en een kind brandwonden... na het oppakken van de metaalresten. Er zijn ook auto's en woningen beschadigd geraakt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek begonnen naar het incident. Jongeren moeten zo snel mogelijk weer gaan sporten in groepen of in teamverband, zegt sportkoepel NOC-NSF. Jongeren zijn dat in de coronacrisis aanzienlijk minder gaan doen, stelt de bond, die ook wijst op de negatieve gezondheidseffecten daarvan. Volgens het NOC-NSF lukt het prima om jeugd tot en met 17 jaar in teamverband te laten trainen. En daarom zou dat met jongvolwassenen ook goed moeten kunnen gaan, schrijft de koepel in een verklaring. De voorstelling van cabaretier Guido Weijers, waar voor het eerst weer 500 man publiek bij aanwezig mocht zijn, is goed verlopen. De bezoekers moesten wel een negatieve coronatest kunnen laten zien. De voorstelling in het Utrechtse Beatrix Theater was bedoeld als proef om te onderzoeken hoe theaters veilig met de pandemie om kunnen gaan. Het is het tweede testevenement met publiek binnen een week. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen wordt het dan een zonnige dag. Het blijft ook droog. Bij temperaturen rond 13 graden langs de noordkust. Tot lokaal 18 of 19 graden in het zuiden. In de namiddag en vroege avond koelt het wel vrij snel weer af.